Stubenitski met het NOS-journaal. Vrijwel alle schade aan het spoor door het noodweer is weer gerepareerd. Alleen tussen Driebergen-Zeist en Ede-Wageningen rijden voorlopig geen treinen na een blikseminslag van vannacht. Spoorbeheerder ProRail was vooral in het zuiden van het land druk met reparaties. Takken en omgewijde bomen veroorzaakten problemen. Ook waren sommige bovenleidingen beschadigd geraakt. De meeste treinen rijden naar verwachting vanaf vanmiddag weer normaal. Het Tagrierplein in Cairo was vannacht het toneel van de ergste rellen in Egypte in weken. Meer dan 3000 betogers waren de straat op gegaan. Ze vinden dat de berechting van medewerkers van het oude Mubarak-regime te lang duurt. Ook eisen veel betogers het aftreden van het hoofd van de militaire raad die tijdelijk het land regeert. De demonstranten gooiden met stenen naar de politie, die vuurde vervolgens traangas op en af. Minstens 41 agenten en twee demonstranten raakten gewond. In Athene heeft de politie vanochtend de toegangswegen naar het parlement afgesloten. Aanleiding is de stemming van vanmiddag over het bezuinigingspakket van de regering. De afsluiting ging opnieuw gepaard met relletjes. De uitslag van de stemming in het parlement is onzeker. Als het parlement de bezuinigingen steunt, komen er opnieuw miljarden euro's beschikbaar om Griekenland uit de schuldencrisis te halen. In het andere geval kan het land over twee weken al niet meer aan zijn betalingsverplichtingen voldoen. De gemeente Haren in Groningen is de beste gemeente om te wonen. Dat concludeert Elsevier in het jaarlijkse onderzoek naar de kwaliteit van gemeenten. Het is volgens het tijdschrift prettig wonen in Haren vanwege de mooie huizen en de natuur. Ook is er weinig overlast en zijn alle voorzieningen in de buurt. De minst aantrekkelijke gemeente is Bellingwedde, ook in Groningen. Het weer bewolkt en lokaal nog een buitje. Vanmiddag droog en vanuit het westen zon. wordt 17 graden aan zee tot 20 in het oosten. Morgen zon, smiddag stapelwolken en kans op een bui.